Jobboot met het NOS-journaal. Het ongeluk met de Nederlandse defensiehelikopter in Mali... is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Voorlopig onderzoek wijst uit dat er iets mis was... met een onderdeel van het besturingssysteem van de Apache. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de crash in maart in het noorden van Mali... kwamen de twee Nederlandse piloten om het leven. Hun toestel stortte neer tijdens een schietoefening... in het kader van de VN-missie... waaraan zo'n 450 Nederlandse militairen meedoen. Bij SBM Offshore verdwijnen meer banen dan eerder was aangekondigd. In december kondigde het bedrijf al aan dat het wereldwijd 1200 banen gaat schrappen. Dat worden er nu 1500. SBM Offshore verkoopt en verhuurt onder meer drijvende platforms voor de olie- en gaswinning. Het bedrijf heeft last van de lage olieprijs waardoor oliemaatschappijen investeringen uitstellen. Eind vorig jaar moest SBM Offshore 240 miljoen dollar betalen vanwege een corruptiezaak. Het bedrijf kocht in een aantal landen ambtenaren om in ruil voor opdrachten. Bij gewelddadige protesten in het Oost-Afrikaanse Burundi zijn vandaag drie doden gevallen. Ook raakten zeker 13 mensen gewond. De protesten zijn gericht tegen de president, die van het constitutionele hof voor de derde keer mag meedoen met de presidentsverkiezingen. Vrijdag dreigde hij met strenge maatregelen tegen de demonstranten die tegen zijn herverkiezing zijn. Binnen het constitutionele hof was verdeeldheid over het besluit. De vicepresident was tegen. Hij is naar buurland Rwanda gevlucht. Feyenoord en Vitesse zien af van het kort geding tegen de politievakbonden. De clubs overwogen een gang naar de rechter om af te dwingen dat de wedstrijd Feyenoord-Vitesse zondag toch door kan gaan. Burgemeester Abu Taleb heeft de wedstrijd verboden, omdat er door de politieacties te weinig agenten beschikbaar zijn. Volgens de voetbalclubs zeggen juristen dat de kans erg klein is dat een rechter de agenten het recht op staken verbiedt. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui.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 En dat had alles te maken met het album Electric Sky... Wat, wat ze min of meer ten doop hebben gehouden. En dit was de eerste single daarvan. Vanavond in eh, de studio hebben we wederom weer live gasten. En ze gaan ook eh, live spelen. Marvin die met zijn band eh, hebben we vanavond hier in de studio. <coughs> Ik verslik me nog wel. Zo, dat ging even lekker. Ik wil ademhappen en er gaat een een of ander ding naar binnen. En ineens <coughs> sta ik een beetje de kuggen. Maar goed, heb je er een beetje zin in Marvin vanavond? Oh, wacht even. wacht even. Nog een keer. Eh, staat, staat die open, Marcus? Of, eh? ja. Ah, nu, nu wel. Moet ik iets indrukken hier? Want eh, er gebeurt niks. Heb ik iets... Oh, nou, kom kom een stukje naar, vo <laughs> naar voren dan. Want de microfoons schijnen nog niet helemaal, helemaal te werken. Dus kan nog leuk worden zo direct. Eh, ik, ik, ga jullie gewoon eh, even verder eh, er half bijhalen. Ik denk, nou, die microfoons staan, werken. Maar of ik doe iets verkeerd of op een, een of andere manier gaat het niet zo als ik het zou hebben willen. Maar dat gaat straks... Ja, nu, Nu, ben je luid en duidelijk te horen. Ja, ben ik. Maar ben ehm, ik. vanavond, het was even spannend moest even met, met het management even in de slag. Want, want ja, Jullie hebben heel veel klussen eh, naast de muziek om. Ja, we, zijn ook, we zijn ook zo met zoveel. Dat is ook ja. soms... <laughs> ja, nee, ik geloof eh, dat jullie uh, muziekles geven. Hè? dat... Of een deel van jullie band is muziekdocent. Er, er, zitten er wat docenten tussen. Gitaar, zang en, en, en, spel, presentatie, drama. Alles erop en eraan. Ja. spel en presentatie. Is dat ook, een beetje waarom, waarom ik lees dat jij ook jouw muziek voor een deel ook in het theater brengt? Is dat, oh daar kom ik een beetje vandaan. Ja, ik dat heb, bedoel ik. Ik heb muziektheater ook nog gestudeerd in Rotterdam. Ja. Dus eh, dat, ja, ik heb mijn roots een klein beetje in het theater zitten. En dat, dat blijft ook wel een beetje aan je plakken, ja. ja is, is, het, eh, is het een goede popcultuur in eh, Rotterdam? Ehm, ja. Ja? Ja. Ja. ja. Is het ook een beetje, net als, <laughs> net als in Haarlem, een beetje dat, dat het een scene is waar je bijna elkaar iedereen kent? Nou, ik, als je, nu, nu ik een beetje, wat, wat, wat, wat nu we laatste jaar wat serieus mee bezig zijn, kom je wel vaker dezelfde namen tegen. Ja en dezelfde mensen tegen op, op, op optredens en dingen. En dan je denkt, ja... ja want eh, vanavond heb ik eh, ook wat, eh, wat met, iets met Rotterdam te maken. Southbound. als je dat, dat heeft je nog nooit gehoord. Maar Halfway Station. Moet die, naam wat die naam komt behoorlijk bekend voor. Ja, ik, ik zie dat <laughs> een van, je, van je bandleden, die, dat is Rick, die, die zit gewoon echt te knikken van... ik ken Halfway Station, dus... <laughs> Dus ja, eh, maar goed, die, die zitten hier volgende week trouwens. Dat is oh. wel heel erg leuk. Maar eh, dat... Uh, en Niche, dat is een jazzmuzikante. Ah. Dus ja, ik heb wel wat, wat uit Rotterdam vandaan. Dus, uh, nou, dan ben ik gelukkig niet alleen. Nee, nee maar goed. Ehm, ehm, ja, nou ja, ik heb even gekeken. Jullie zijn ook bij 3FM geweest, zag ik. Ja, ik, ik ben, we zijn een paar keer bij de, de Leuk Dat Je Wakker Bent geweest. Sander Hogendoorn in de ochtend. Ja. Mensen wakker maken op de slaapkamer. Ja? <laughs> Hoe gaat dat dan? Een belletje trekken? Of nou, eh, ja, je moet, je iemand geeft, geeft het op natuurlijk. Dus, dus, dus je, je, hebt een slachtoffer en een, een, eh, een eh, accomplice, hoe zeg je dat? Een, en een, een medeplichtige. En die laat jou binnen. Ja, ja, die heeft gewoon een sleutel. En dan zorg je gewoon dat je hem acht uur s ochtends bij in de slaapkamer staan. En dan sta je heel sneaky met een, een of andere akoestische gitaar eh, ja. gewoon iemand eh, wakker en, te spelen. En één keer vol, uh, vol ragger. Ja. <laughs> Superleuk. Het zijn, dat zijn, volgens mij is dat wel heel erg leuk. Heeft Giel Belen ook wel eens gedaan. vaak. Bij, bij zijn ochtendprogramma. Belletje trekken. Ah, ja, dat is gewoon iemand uit, uit het wakker bellen hoor. Maar goed. Ah, Maar dat, hebben jullie op een andere manier gedaan. Ja, dit was echt gewoon face-to-face... face to face <laughs> Ja. Hoe reageren ze dan eigenlijk? Nou, dat is dan toch ook wel... leuk. Eh, ik had één jongen en die, eh, <laughs> die, die, was jarig op, dat, die, op die dag ook. Die werd uh, eh, 20 of zo. Ja. Die woonde nog ook bij zijn moeder. En dus wij naartoe. En, ik was alleen trouwens. En ik stond in zijn slaapkamer. En ik begin me daar toch een partij te rachen op die gitaar. En hij, lag in een hoogslaper. En hij kopte zo hard het plafond. Oké. Okay. <laughs> Zijn, zijn hele lichaam schokte omhoog. Ah. Zij was nogal geschrokken. Ja. Maar vond daarna wel dat het wel mooie muziek was, gelukkig. Eh, dus- dat, lijkt me wel, ja. Eh, goed, nou, jullie gaan vanavond eh, wat, wat nummers laten horen. Eén ervan, denk ik, zal ook zomaar de single zijn... die jullie een tijdje terug hebben uitgebracht. Ja. een tijdje terug. Ik denk ah. anderhalve maand. Hè, ja, want het duurt niet zo lang nog. Nee, nee zes, zes, zes, zeven weken is die uit. Dus... Dus wat dat er gaat, eh, gaat het helemaal goed komen. Zeker. Nou, die gaan we zeker nog wel doen. Dat in een hele aparte versie, want eh, de drummer is er niet bij. Ah, we hebben nou. vandaag geen cajonist. Geen cajonist. Ja, cajonist, maar dat is niet erg. Nee. We kunnen hem ook zonder. Eh, kunnen jullie hem, redelijk opvangen? Kunnen Ja? die andere jongens, die, zeggen, oh, dat, komt wel goed. <laughs> goed. Uh, niet te hard, straks hoort hij <laughs> nou, dat, uh, Bram, als je zit te luisteren, jongen. Komt goed. <laughs> dus, Goed, eh, nou, de jongens gaan zich eh, helemaal opmaken voor, uh, voor zo direct een, een setje van twee nummers. Dat dus zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog even twee nummers om de band even de gelegenheid te geven om even wat, wat laatste checks te doen. En dan gaan wij nog eventjes twee nummers achter elkaar draaien. Zij was hier onlangs geweest in de afgelopen maand. ik geloof halverwege april dag de 16e. En eh, nu wil het, eh, wil het geval. Deze week zie ik, eh, zie ik dat voorbij komen. Een clipje waarop zij te zien is in Donia Staten. Dat is op Vlieland. Is tegenwoordig een heel modern centrum. En daar is zij op te zien met Tim Knol. En dan heb ik het over Gabby Lieve van Waveren. En dit heeft zij samen gedaan met Jay Grease, oftewel Jaap Rezema. Hier is Hide and Seek. gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd. Mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat door Venus bedoelt. Het bloed in je grachten dat je hart je Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt. Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Want je heugelig mooier dan door fijnes bedoeld. Het bloed in je gracht, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp, hier ben ik thuis je heuvelrug mooier dat door Venus bedoelt Het bloed in je grachten, dat je had je verkoopt Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorspraak, mijn dorp voor de nacht ontwaak. Ja, en dat waren ze. De heren Fransen en Van Piekeren, of terwijl eh, ook aangevuld met eh, Lars Hurks en eh, met, met Hans Boosman, dat zijn ze. nou had ik het plan uh, gevat om te gaan beginnen. Maar dat, dat laat weer zich helemaal op zich wachten. De boel is weer aardig in de war geschopt. Eh, zo kom ik ook echt eh, lekker aan mijn tijdschema aan wat, eh, wat dat gaat. Is, is er iemand die hoge nood heeft toevallig? <laughs> is, dat, is, who knows? goed. dat, nou ja, weet je wat? Ik ga gewoon nog een plaatje draaien. Dan, dan, <laughs> dat, dat komt wel goed. Hier is Andy met City Love. op die webcam denken... wat is die nou aan het doen met 10 eh, seconden? Nou, gooi gewoon even nog een deur dicht. Dat is het eh, gewoon. Ja, en dan wil je beginnen. En eh, dan is het even nog... <laughs> dan moeten we nog even iemand halen. Maar goed, ze, staan, ze zijn er allemaal klaar voor. sorry, sorry. Ja, dat geeft niet. <laughs> Ehm, ze, ze, staan er alle, alle vier klaar voor. Ehm, dan moet ik even denken ook alweer. de klokkenspiel dat is eh, volgens mij eh, Maarten. Ja, hè? goed hè? Ja, ja, ja. En backing vocals. En backing vocals. En dan eh, Rick op de akoestische gitaar. Maar datzelfde geldt voor Marvin D ook. Dus wat dat er gaat, moet ik de een op een bruine en de ander op een... Ja, wat, wat, wat op een notenbruin ding. Zeg ik Ja, ik haal het lekker door elkaar, jongens. <laughs> En eh, Quinten, Quintijn eh, zit op eh, de, de bas. Maar dat, dat zullen de meeste mensen die hier op de webcam mee zitten te kijken ook wel gezien hebben. Goed, ehm, ik ga eens even mijn blaadje erbij pakken. Want dat is keurig netjes opgeschreven. Marvin, want we gaan beginnen. Ja. Ehm, de eerste twee nummers. Welke ga je spelen voor ons? We gaan beginnen vandaag met Dark Days. Ja. <laughs> en vervolgens gaan we de titeltrack doen eigenlijk van de eerste EP die wij uitbrachten. Ja. Devil Eyes. Ik zou eh, bijna zeggen, ik weet niet of eh, Marcus eh, al helemaal klaar is. Dan kunnen we gewoon aftrappen. Yes! de kop is eraf. Dark Days. Maar als ik eh, zo naar buiten kijk, dan denk ik dat de Dark Days heel langzaam aan het eh, verdwijnen zijn, denk ik. Maar ja, eh, Marvin, dan heb jij denk ik ook nog een tweede nummer in de aanbieding. Zeker. En Devil doen. Ja, <laughs> en dat liedje heb jij ergens ooit geschreven over... Ja, dat was wel een van de eerste liedjes waar toen we echt met de band bezig de Voice. Ja. ja. Nou, het heeft een speciaal plekje. Het heeft een speciaal <laughs> plekje. ja, nou ja, goed, ik, eh, ik eh, ben nieuwsgierig, dus eh, laat maar horen. that side of town. Sit here watching on my hilltop in the sun. Just across the bridge, a line of raindrops on the road. But wonder why I feel this urge to go down deep below the clouds and share your hurt. Well, now those clouds are beckoning as the thunder grins. devil eyes of mine. storm is raging on high above this road. cologne. And as you finally turn around and let your collar down, you light up like a beacon for this weary-hearted clown. Oh, a piece of color in a town made up of gray. And when I touch you, fireworks at midday. energiek nummer in dit geval, uh, Marvin. Ja, ja, dat, eh, dat wel. Dat, eh, dat is ook meteen even een leuk beginnetje neergezet. Ik geef jullie even rust. En dan gaan we zo direct het tweede setje van twee doen. Dus dat, dat, dat doen we zo. eerst even nog weer twee nummers uit de toverdoos. Zoals dat ik dat dan doe. Walk on Water. Hier is Colin Hoeven. standing by this concrete lake I watch the water lines Reflections of my memories Most of which were lies I'm scared that when the tidings change My mask is swept away when my truth comes pouring out, you wouldn't. breaking through the glass that kept your world outside. The sweet and social. dit eh, kwam eh, van eh, de opvolger van Syrup and Rain. Het is de, de EP die Ghana heeft uitgebracht. Someone heet het nummer. Ja, we draaien hem weer flink op de zender. Is geloof ik al de derde, derde week dat ze er alweer te horen is. Maar wij hebben ook nog een band in de studio. En de band heeft zich nogal vergaapt aan de huizen die links en rechts langs de weg naar Zandvoort toe stonden. Wat, was, eh, wat voor dorp was dat nou? Dat, eh, dat is Bentveld en ja, Aardehout. Ja, Bentveld was het vooral. Ja, Bentveld. Wij reden door Bentveld heen en dachten we, dat gaan we wel kopen ooit. <laughs> ga je dat, uh, ga je dat oh, Ja, heel Bentveld. Ja. Dus, dus, dus Marv, wat wij zeggen? Zeg Die, mensen die er nu wonen, die er nu luisteren, die denken van nou dat kan wel. Maar over een paar jaar dan, dan moeten we even langs. Marvin Day wordt straks <laughs> niets anders dan heer van Bentveld. Dus man op stand. Dat is hij eigenlijk al, maar goed... <laughs> nou, ik, ik, ik, zit al, ik zit al te kijken naar de, naar de playlist die, eh, die, die of eh, de, de, de, hoe noem je dat, de setlist, zoals je dat in ja. Eh, mu muziekvakjargon noemt. Heel goed, heel goed. En dan denk ik van iets heel groots naar iets heel kleins. Een leuk bruggetje geslagen. Grote huizen, kleine liedjes. Dat ja, ja. Nou, dat, dat, dat, komt mooi uit, geloof Dat dat de derde is die jullie gaan, gaan spelen, geloof ik ook, hè? Ja, we beginnen met Little Song. Oké, hier is Marvin Day en zijn band. all that's bad away. right up, peering through the little forms the leaves have conjured up. They're gone before you, recognize and warmth. The rumble of the rocks below your feet tell you you are moving on. Only way to know is around. finally shines your erg mooi en klein is, dat bewijst dit, eh, deze song ook wel. Heel mooi voor ook in het eh, theater, denk ik. Dat zou maar kunnen. Dat zou maar kunnen. Ehm, de tweede van het blokje van twee. <laughs> Blokjes van twee doen we. Ja, dat is leuk. Ja, de, derde, de, tweede is Worthwhile. Laat maar Yes, down the road. There lays my home inside my throne that suits me better than my coat. So take it off glided off my shoulders. Take it off, rock it all the way home. My feet there touched the gravel of the way paved down with stones from my heart. The long walk towards the comb is further than my fears will let me be. say, break it down, shake it off, brush it off, glide it off your shoulders. your shoulders. Take it on, heading first, get a grip, rock it all the way home. All the way. Break it down, shake it off, brush it off, glide it off my shoulders. Up your shoulders. Take it on, heading first, get a grip, rock it all the way home. Cause what if it's all worth? Why? back. Down the road I used to stay. Sit down on my throne I had for so many years. And forsaken I have made. And I say, pick it down, shake it off, brush it off, light it off my shoulders. Off your shoulders. Take it on, hand it first, get a grip, rock it all the way home. Cause what if hesitate to walk beside it off, brush it off, glide it off my shoulders. Take it on, head it first, get a grip, rock it all the way home. Ja, en dit, uh, dit verdient echt een uh, applaus. Het uh, begint heel, heel, heel klein. En vervolgens, ja, dan, dan ontbrandt het eventjes heel mooi. Maar er zit, er zit toch ook een hele mooie gevoelige laag in. Dat vind ik wel. Gelukkig nog maar. Ja, ja, ja want anders... Muziek hoort ook eh, met, een, eh, met een heel mooi eh, stukje poëtisch... of in ieder geval een mooi stukje tekst worden omkleed. En dat was ook in dit liedje aanwezig. Worthwhile. Eh, we gaan uh, zo dadelijk eh, in de tweede uur nog, nog een paar nummers van ze horen. dat, dat straks. Ook uit Rotterdam, maar ah, eigenlijk een Rotterdam stintje. dat is Southbound. Maar de band is op dit moment bezig in Denemarken de boel vormen aan het geven. En dat, dat nummer wat ze hebben gemaakt, dat heet Feathers. what's hiding about was dat in ieder geval eh, met uh, Feathers. En eh, ja, er komt, er komt, toch, er komt nog veel meer aan de komende tijd. Volgende week, ja, we gaan ze straks draaien, is uh, Halfway Station hier te gast. Halfway Station uit Rotterdam. <laughs> Ja, dat, het gaat maar door. maar er, zijn, ook nog, nog, er is ook nog een special aanstaande. En dat zal de 28e mei plaatsvinden. Dan komt mede-kantel-auteur eh, uh, eh, Erwin Damhuis iets vertellen over Mickey Newbury. Wie is dat dan? Nou, dat ga je eh, op 28 mei meemaken. De week daarvoor, op de 21ste zijn de legs hier uh, met uh, Negenborn. Dat, uh, die, die, die gaan en, ook samen met zijn band um, in ieder geval een bijdrage leveren aan het 20-jarig bestaan van de Rob Akdaal wordt. Want dat is op 30 mei. Dus daar eh, zullen de Legs ook in vertegenwoordigd zijn. En dan hebben we de volgende maand hebben we dan ook nog eh, bijvoorbeeld de Low Eric Sound System. Eh, dat zijn de mensen die inderdaad ook mee hebben gedaan aan de Rob Akdaal wordt. En dat zal ook Krakers Eiland doen. En die eh, sluiten de juni maand in ieder geval af. En wat daarna gebeurt, ja, dan is de agenda eventjes leeg. Maar dat eh, zal ook eh, wel, want ja, we hebben op dat moment gewoon ook het festivalseizoen. We gaan er nog eentje doen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Hier is Please Be Frank. Ja, ook een tijdje lang niet gedraaid hier bij Alternative M. En hier is The Art of Suffering. Is this the state that you found me in? Or oh, are you just confusing this restless soul that is about to end another lonesome night? Can you see the burning city in my eyes? And all that I have beaten to death in a state of endless fright. Is it you that I need to get me over the line? Now you blank me out and made me for this moment blind because my head is empty and I don't wanna leave right now. Oh yes, my head is empty and I don't wanna leave right now. For what's about to come. about to fall into my deepest longings. Sharing my stories with a lifeless doll. Are you not like them? I can see the restless city in your eyes. And your voice, it sounds just like the shining stars.